Oh jee, yeah, yeah, yeah, Lekker naad. Eh, mag die zwart plots alsjeblieft. In de Nile. In de Nile, joh. Mijn grote poepert in het water, ja. was het nog van, joh! Ja, we zitten hier met z'n allen in de Nile. Stukken lever hier, dan in de zoo. Zie ik de nou, Nijl? Dan krijg ik het kwel. De Nijl is super gaaf. Nu gaat dat. En vooral ook, yo! Hallo. Zing het maar eens. to baby. Lekker sturen! In de naal, in de naal, in de naal. Yo, yo, yo. In de naal, in de naal, in de naal. Yo, yo, yo. Lekker dobberen, man. Mijn muil wijd open. De visjes komen er gewoon ingekropen. En op een dag, man, surprise! Dan gaan naar de om onze broeders te bevrijden. même was ça. What are two? L'Adonel, l'Adonel, Yo, yo, yo. In the Nile, Yo, yo, yo. In the Nile, in Yo, yo, yo. In the Nile, in hallo schuif een beetje op maar met je grote billen. Wie? Ik? Modderfiguur. Ballen, Ja, ik ken hem zelf al een plek in de dikzak. Dat is toch niet dus- waar? Er is helemaal geen plaats meer maar met je grote kant Ga je opzij. Dit is geen plaats genoeg. Geelkap. Dik gat. Hallo. Je daar nog zitten en daar kun je nog op man, ik kan nergens zitten. Oh, au. En je staat op met een poot.